Gert Kluk met het NOS Journaal. Tunesië wil niet de grenswacht worden van andere landen om migranten tegen te houden. President Said heeft dat gezegd. Zijn opmerkingen zijn een voorschot op gesprekken met de Europese delegatie die vandaag op bezoek komt. Die wil met Tunesië afspraken maken om het probleem van migranten die de Middellandse Zee oversteken aan te pakken. De Europese delegatie bestaat uit premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni en commissievoorzitter von der Leyen. Als Tunesië wil meehelpen aan het aanpakken van het migratieprobleem... wil de EU het land onder meer financiële hulp geven. Oud-president Trump heeft op een republikeinse bijeenkomst uitgehaald naar president Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten in verband met het achterhouden van geheime staatsdocumenten, onder meer over het kernwapenprogramma en het tegenwerken van het justitiële onderzoek. In strijd met de wet had hij dozen vol documenten laten overbrengen naar zijn buitenhuis in Florida... na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump sprak op de bijeenkomst van een vredevervolging en een aanfluiting. In Rotterdam-Beverwaard is een explosie geweest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is er niemand aangehouden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de haverklap explosies. Burgemeester Abu Talib zei eerder dat die samenhangen met de drugshandel. Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale won de Engelse ploeg met 1-0 van internationale Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer in de clubgeschiedenis dat Manchester City de Champions League wint. De club werd dit jaar ook landskampioen en won in Engeland de FA Cup. Het weer zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 28 tot 32 graden. De komende dagen weinig verandering.